Er wordt nu vaker van mensen gevraagd om voor een hulpbehoevend familielid te zorgen. En het is de bedoeling dat gemeenten en zorgverzekeraars... voorzien in vervanging en ondersteuning. Maar in de praktijk is dat volgens Metzo vaak niet het geval. Ze stellen steeds zwaardere eisen, waardoor mantelzorgers soms maanden bezig zouden zijn om alles geregeld te krijgen. Steeds meer militairen die hebben meegedaan aan missies in het buitenland melden zich aan voor hulpverlening. Ze kampen met allerlei soorten klachten. Uit gegevens die minister Hennis naar de Tweede Kamer heeft gestuurd blijkt dat er vorig jaar bijna 1700 meldingen waren tegen ruim 1200 het jaar ervoor. Hennis denkt dat dit te maken heeft met de opening van het veteranenloket. Daar kunnen militairen sinds 2014 terecht met vragen over hulp. De meldingen kwamen van defensiepersoneel dat bijvoorbeeld naar Afghanistan en het voormalige Joegoslavië is uitgezonden. In het tv-programma Opsporing Verzocht is gisteravond een compositietekening getoond van een van de verdachten van de liquidatie in Zaandam van twee weken geleden. De man werd gezien bij het uitgebrande wrak van de bus die als vluchtauto werd gebruikt. De crimineel Lucas Boom werd in Zaandam vlakbij twee scholen door drie mannen onder vuur genomen. De politie weet nog niet wat de aanleiding is geweest voor de liquidatie.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 where we wandered off track, but I know that this love was never easy. But something's faded inside of your heart, so you're crusading to tear us apart. It's clear now, I know you're gonna leave me. So disappear now, I won't get in.